Vanaf morgen heb je een corona-toegangsbewijs nodig voor een bezoek aan de kroeg, de club of de bios. Horecazaken die vanaf morgen geen coronapassen gaan controleren... lopen het risico dat ze gesloten worden, zegt demissionair minister Grapperhaus. Als je in het begin, als het eh, een keer fout gaat... daar hebben we met de gemeentes ook van afgesproken eerst een waarschuwing geven. Maar eh, ondernemers die nu roepen, eh, wij doen hoe dan ook niet mee... ja, die eh, hebben denk ik, eh, heel duidelijk gezegd... wij vinden dat we eh, kennelijk eh, erbuiten kunnen blijven. En dat kan niet. Die QR-code krijg je dus als je genoeg prikken hebt gehad, getest bent of corona hebt gehad. En ook al zijn de kroegen maar tot middernacht open, deze jongeren staan al in de startblokken. Morgen gaan de jongens en ik gewoon lekker eh, weer eens naar Stratum om alle feesten van de afgelopen 2,5 jaar in te halen. En natuurlijk om de lokale horeca-economie weer even een goede boost te geven. Morgen kunnen we gewoon weer de kroegen in en het is echt zo bizar. We hebben het zo gemist. Het schuivelen, nieuwe mensen ontmoeten, dronken gesprekken hebben de meeste random shit meemaken die je maar kan hebben. Bier over je hele lichaam. Het maakt me niks uit. Morgen zijn we er weer en we hebben het zo gemist. En ook zondag gaat het feest door. Bijvoorbeeld op de hockeyclub van deze jongen. Eindelijk kunnen we weer lekker een dagje op de hockey zuipen zonder anderhalve meter te houden als we de QR-code hebben. Zelfs maandag eh, vrijgenomen om eh, even lekker eh, helemaal van god los te kunnen zondag. Voor vandaag en morgen zijn tot nu toe 85.000 afspraken gemaakt bij het testen voor toegang. Mocht je dat nog willen, dat kan. Er is nog plek zat. Het weer wordt steeds bewolkter vanavond. Koelt af tot een graad of 13. Morgen eerst grijs, smiddags wat meer zon. En ook wat warmer, 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk onderweg en dit zijn de files met de meeste vertraging. Op de A7 van Zaanstad naar Horen staat een auto met pech. Tussen Zaandam en de afrit Avenhoorn heb je daardoor bijna drie kwartier tijdverlies... en de linkerrijstrook is dicht...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 Zandvoort.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 van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Moeten we naar Marbi op deze man? Of Abala? Naar Macura, Makura. Oh, Hey, yo, chief. Wat zeg je me dan? Oef, oef, oef. Let's get it in. Spit it ah, spit it spit up, spit Oeh, in op een maandag. Ik kan niet stressen om een goofy, maar die laat dat. body for your mama.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 Tja kan voor die mo. Hey, eh, eh, hey, oh, Zo oh. wordt para door die hennie,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 אין לי זכת כל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 Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is voor het eerst sinds 23 juli weer onder de 500 gekomen. Ook het aantal intensive care patiënten daalde licht. En het aantal positieve coronatests is gemiddeld ook aan het dalen. Het weer, vanavond en vannacht overwegend bewolkt. minimaal tussen 10 en 15 graden. Morgenmiddag op veel plaatsen zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. show.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 you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I blik Dat er iets veranderd is Dat er iemand anders is En ik weet 你的。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 niets is veranderd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 van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zomer.